verduurzamen van huizen. China is boos op Nederland. Het heeft te maken met een rapport van de AIVD. Daarin staat onder meer dat China enorm veel doet om kennis te stelen... door techbedrijven zoals ASML te bespioneren. En China gaat gewoon niet zo lekker op dat soort rake kritiek... zegt correspondent Sjoerd en Daas. Nee, nou China houdt er niet van dat het tot de orde wordt geroepen. Heeft ook wel een hekel aan het eh, eh, woord de China-dreiging. En dus wordt hier nu ook eh, in vrij harde woorden gezegd... stop met het hypen van de China china eh, China is een vriendschappelijk land, eh, werkt graag samen met landen... Eh, en zoekt naar win-win samenwerking. Dat is waar China het liever over heeft. En een dikke boete voor een van de grootste festivals ter wereld. Coachella moet ruim een ton aftikken... omdat concerten afgelopen weekend 20 minuten te lang doorgingen. De festivalorganisatie had met de gemeente afgesproken om netjes op tijd te stoppen. Maar zoals dat soms gaat met festivals, het liep net even anders. Headliner Frank Ocean begon bijvoorbeeld veel te laat... en hij moest 25 minuten na de deadline alsnog van het podium af. Guys, I'm being curfew, so that's the end of the show. Thank you so much. De zondag mag je het nog een keer proberen. Dan is het tweede weekend van Coachella. Ook Calvin Harris, Gorillaz en Bad Bunny staan dan op het podium. Het weer, aardig wat zon, bij 12 graden aan de kust tot 15 in het binnenland. De wind maakt het wel wat frisser en morgen meer van hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 The taxi's round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 Ik neem je mee naar Tokio of oh zo Dus geef me maar je hand, ik laat jou never verdwalen Dit is ZFM.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 There's some solution Through all the conflict, find a resolution But now we're sitting in this empty room And you're pushing me aside Maybe if we'd have come to some agreement A conversation, deeper meaning But now it's like you're leaving me for dead We're finally out of time away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 what your life can truly be. Shining star for you to see what your life can truly be. Take me back, take me back to the memory. Straight tequila, drinking on an empty beach. Tell me, was was it all just a fantasy? on my heart, Mexico. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mexico. Oh, oh, oh, oh, oh. She left a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 Sometimes I close my eyes and drift away. I can't forget the things I didn't say. I chose a life that took me away. many times you And wherever you may wander May good fortune be your guide Go and find another lover One who'll never leave your side So you, baby. 希望。